5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vorig jaar hebben 118.000 Nederlanders gehoord dat ze kanker hebben. Dat zijn er 2000 meer dan het jaar daarvoor. De stijging komt vooral door de vergrijzing. Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Wel wordt de overlevingskans steeds groter. Die staat nu op 65 procent. Huidkanker komt het meest voor. Ruim de helft van de kankerpatiënten heeft die soort. En dat aantal groeit ook het snelst. Borstkanker komt met 12% op de tweede plaats. Daarna volgen long, prostaat en darmkanker. De 15 Nederlanders die uit de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd zijn terug in Nederland. Aan het begin van de nacht kwamen ze met de bus aan in Eindhoven nadat ze in Brussel waren geland. Ze zijn daarna overgebracht naar een locatie van Defensie waar ze medisch worden onderzocht. Het dodental van de corona-uitbraak in China is opgelopen tot 361. Gisteren zijn er 57 sterfgevallen geteld en ruim 2800 nieuwe besmettingen. Flexibel werk leidt niet tot meer gezondheidsklachten dan een vaste baan... ondanks de baanonzekerheid en de geringe doorgroeimogelijkheden. Dat concludeert het CBS na langlopend onderzoek. Het CBS wijst erop dat flexwerkers wel sneller zonder werk komen te zitten... en wie werkloos is, zo blijkt ook uit het onderzoek, gaat zich minder gezond voelen. De Kansas City Chiefs hebben de Super Bowl gewonnen. Het kampioenschap in het American Football. Ze versloegen de San Francisco 49ers met 31-20. Zeven minuten voor het einde stond San Francisco nog voor met 20-10. Maar Kansas City wist in de slotfase drie touchdowns te scoren. De ploeg won de Super Bowl één keer eerder. Dat was 50 jaar geleden. Het weer. Het waait flink en in het noorden kan een bui vallen. Minimaal rond 8 graden. Overdag veel bewolking met hier en daar wat zon.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 Yeah. lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother giving everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I don't care when I play, I do what you do, they say I play. I don't they do me, which they stop at my brain. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you ran up the waist.